Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. Al-Qaeda had gewaarschuwd voor aanslagen om de dood van Osama Bin Laden te vergelden. De Spaanse regering gaat hulp bieden aan de slachtoffers van de aardbevingen in Lorca. Nabestaanden van de negen doden krijgen een vergoeding tot 18.000 euro en er worden huurwoningen beschikbaar gesteld aan de duizenden mensen die dakloos zijn geraakt. Lorca werd woensdag getroffen door twee aardbevingen, waarvan de zwaarste een kracht had van 5,1 op de schaal van Richter. In de reeks estafetteacties in het openbaar vervoer is vandaag Amsterdam weer aan de beurt. Tot half negen vanochtend rijden geen trams, bussen en metro's. De veren over het ei varen wel. afgelopen dagen werd al gestaakt in Rotterdam en Den Haag. De kans dat HIV-patiënten andere mensen besmetten kan aanzienlijk worden verkleind als ze direct na de diagnose medicijnen gaan slikken. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers. Ze hebben zes jaar onderzoek gedaan onder patiënten op vier continenten. Daaruit blijkt dat de kans op verspreiding door de vroege medicatie met 96% kan worden verkleind. Vaak krijgen mensen pas medicijnen als ze gezondheidsklachten krijgen. De brandweer heeft het vuur in een bolle schuur in Voorhout onder controle. In de schuur woedde gisteravond een grote brand. In de loodslag voornamelijk verpakkingsmateriaal. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar twee huizen. Nederland heeft zich opnieuw niet weten te plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Het liedje Never Alone van de 3J's kreeg in de tweede halve finale onvoldoende stemmen om bij de eerste tien landen te eindigen. Nederland loopt nu voor het zevende jaar op rij de finale mis. Het weer eerst zon, maar later stapelwolken met vanmiddag kans op een bui.